is hier binnen beter dan buiten. We dansen door totdat ze gaan sluiten. Er gaat toch niks boven het feestje. Kom op, daar gaat hij nog een keer. Het is hier binnen beter dan buiten. We dansen door totdat ze gaan sluiten. Voor ons geen huisje, van je beestje. Dat zien we morgen.